Vier uur Robert Baltus met het NOS-journaal. Het leger in Egypte heeft mogelijk een burgeroorlog afgewend. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry gezegd. Hij reageerde daarmee op de afzetting van president Morsi door het leger twee weken geleden. Kerry zei tijdens een bezoek aan Jordanië dat de situatie voor de afzetting van Morsi chaotisch en gevaarlijk was. Hij benadrukte wel dat hij nog geen definitief standpunt over de afzetting heeft ingenomen. Het oordeel van de Amerikaanse regering is van groot belang voor de Amerikaanse hulp aan Egypte. Het Griekse parlement is akkoord gegaan met een wet die voorziet in het ontslag van 15.000 ambtenaren, leraren en politieagenten. De maatregelen zijn een voorwaarde voor de volgende 6,8 miljard euro noodsteun van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Voor miljoenen Nederlanders dreigt opnieuw een korting op de pensioenen. Drie grote fondsen, waaronder ABP, verwachten dat de pensioenuitkering opnieuw omlaag moet. Ze moeten voor het einde van het jaar een zogenoemde dekkingsgraad hebben van 104,3 procent. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat 49 van de 70 onderzochte fondsen niet aan die eis kunnen voldoen. De kans op een korting is daarom groot. Nelson Mandela is vandaag 95 jaar geworden. De oud-president van Zuid-Afrika brengt zijn verjaardag door in een ziekenhuis in Pretoria. Daar werd hij ruim een maand geleden opgenomen. Volgens een dochter vertoont hij een opmerkelijk herstel. De verjaardag van voormalig anti-apartheidstrijder wordt groots gevierd in Zuid-Afrika. Op radio en televisie wordt een verjaardagslied uitgezonden... en miljoenen kinderen zullen hem toezingen. Diego Maradona mag de Verenigde Staten niet in. De voormalige Argentijnse voetbalverdette wilde met zijn dochter en kleinzoon op vakantie naar Disneyland in Florida. Maar de Amerikanen hebben hem geen visum gegeven. De weigering zou politiek gemotiveerd zijn. De ex-voetballer had vaak kritiek op het Latijns-Amerika-beleid van de Verenigde Staten. Bovendien is hij al vele jaren bevriend met de voormalige Cubaanse leider Fidel Castro... en de eerder dit jaar overleden president van Venezuela, Hugo Chavez. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot rond de 13 graden en ontstaat nevel en lokaal mist. Morgen is het vrij zonnig. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Uit nou, de jaren 70 hoorde Bobby Goldsboro. En Bobby Goldsboro die had het over Summer the First Time. Een variant daarop is ook nog eens keer op de nezen op de plaats gezet. Daar het gaat om de inhoud van het liedje. Een uh, eh, jochie dat verliefd wordt op een ehm, wat oudere dame. Het werd zomer, dat was de manier waarop Rob de nezen destijds bezong. Maar je hoorde hier Bobby Goldsboro. Welkom, dit is De Nacht het Anders de Vader op Radio 1, het muziekprogramma van Radio 1... met muziek van heinde en verre en ook cabaret. Want dit uur uitgebreid eh, het woord aan Fons Jansen. Die heb ik al een tijdje niet meer gehoord. Hij verschuilt zich en verkleedt zich als ambtenaar van de burgerlijke stand. Van weer een hele tijd geleden. Dat dus straks, mm, zo om en nabij, nou, wat zou ik zeggen... 20 voor 5. Laten we daar even op houden. Maar blijf in ieder geval aan het toestel gekluisterd. Ehm, de Antwerp Gypsy Ska Orchestra, dat is een gezelschap dat al eh, geruime tijd bestaat. Ze zijn in Nederland, ze komen dus uit eh, Antwerpen. Anders noem je niet de Antwerp Gypsy Ska Orchestra, maar ze zijn op uh, tournee vanavond te vinden in Nijmegen... bij een van de festiviteiten rondom de Vierdaagse. Kijk, ja concerti a te basciala e, e amaroci di pamen e tani musica parrengen a basciala ja E amaroci di pamen e tani musica te keleran tu menaliam Antwerp gypsies in the house So what you gonna do when the bad boys come for you? Antwerp gypsies in the house šalaja Ja maroči v pamenje, ta ni muzikata, kjer je rad umenal, ja Er is dus vanavond in Nijmegen te zien bij het Kerfkensbos. En dat allemaal in het kader van de Vierdaagse, waarvan de eerste wandelaars zijn tien minuten geleden alweer op stap zijn gegaan. Nu nog in de donkerte, maar over een uur dan begint het al eh, een beetje te schemeren. En eh, tegen zes uur is het alweer klaar lichte dag. Voor het geval ze luister ik zou ze zeggen, uh, succes daar. En wandel ze, inderdaad. Je hoorde dus inderdaad Antwerp Gypsy Ska Orchestra. Dat gezelschap dat vanavond optreedt in dat Kerfkensbos in Nijmegen. Dit is van heel lang geleden. Dan heb ik het over 1961. Jawel. De dame is nog steeds actief. En zo oud is ook niet, want ze maakte al heel jong platen. Hier is Brenda Lee. Break it to me gently. Let me down the easy way. Make me feel that you still love me. If it's just, if it's just for one more day, break it to me gently, so my tears, my tears won't fall too fast. If you must go, then go slowly. Let me love you till the last. The love we shared for oh so long is such a big part of me. If you must take love away. Cause I'll never, never love again. Cause I'll never love again. Ja, ze maakt al uh, hits in het begin van de jaren 60. Maar ze is pas 68 jaar oud, want ze maakte al heel jong platen. Het jongste eerste plaatje maakte ze al toen ze 9 jaar was. Maar deze, Break It To Me Gently, dat was een plaat die ze maakte toen ze 16 jaar was. En dat gebeurde dan op 31 eh, augustus van het jaar 1961. Break It To Me Gently, dus van eh, Brenda Lee. Camera Obscura wordt het band uit Engeland. Nieuwe single die heet Break It To You Gently. You had the office before you had Camera Obscura, eh, de naam van de band uit Engeland. Zei ik, nou laat ik iets preciezer zijn. Ze komen uit eh, Schotland, want tussen Engeland en eh, Schotland... dat is toch een groot verschil. Het valt wel allemaal onder het Verenigd Koninkrijk, dat weten we allemaal. Camera Obscura dus uit Glasgow en Break It To You Gently... de nieuwe single van het gezelschap. En het nummer is te vinden op een album dat een maand geleden uitkwam. En dat album van Camera Obscura, dat heet Die Saya Lines... Dit zou wel eens de best verkochte single van het jaar kunnen worden. jaar op muzikaal gebied... waardoor eh, er een plaat komt die nog beter verkoopt dan deze tot nu toe heeft gedaan. Robin Thicke, Blurred Lines. En Blurred Lines is ook de titel van de cd die afgelopen week van de man is uitgekomen. You are at the height of your game, aren't you? Would you not say that you agree, baby? You got your grip all fine-tuned and sparkling. Yeah, you got your board look all worked out, out. You are all enlightened, nothing makes you frightened. You ain't got no time to waste on entry level middle class. You are supercilious, pretty and ridiculous. You got a black belt in BS, but you can't hawk your pretty wares up in here anymore. Hit your head on the playground at recess, etch a sketch your way out of this one reject. John Grant, de naam van de zanger John Grant. Net een album afgeleverd, Pale Green Ghosts. En ik liet je luisteren naar Black Belt van dat album. Wespertijd, dat komt er over zo'n eh, week of drie, vier weer aan. Meestal zo halve, vanaf half augustus. Er zijn wel eens liedjes over gemaakt. De spinvis, bijvoorbeeld. Op de appeltaart. Het wordt een hele mooie dag vandaag. De stoelen gaan naar buiten en er hangen nieuwe slingers in de heg. Meneer van Ouwenaar zet alle dingen recht. Hij fluit heel vals en zwaait naar de portier. Er is behoorlijk wat bezoek vandaag. Wespen op de appeltaart, de koffie komt voorbij. Ik vind het best, ik zou niet weten wie er jarig is, hoera. Of hoe het nou toch verder moet met mij. En de dag is kort. En de dag is lang. S'avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt. Goed je groente eten en niet te laat naar bed met die pen niet op de grond. Niet elke keer, niet in de zon. Niet op die toon, niet tegen mij. En de wolken gaan voorbij. Vaarwel, vaarwel. Ik hoop maar dat er roze koeken zijn. wordt een hele mooie dag vandaag. Ik weet zeker dat ze komt, want ze was er gisteren ook in donkerrood. En de zon scheen en toen aten we Chinees. En ik weet zeker dat ze wist dat ik naar haar keek. Ze is hier nieuw, ze is genoemd naar een prinses. Alles is zo anders nu, sinds een week en veertien uur precies. Ik weet niet wat ze van me vindt, maar ik doe mijn best. Zachtjes praten, rustig naar de les. Ze is zo stil, we drinken thee. Het is al laat, ze neemt haar pil, die neemt haar veilig mee en zacht naar Slaap wel, slaap wel. Ik hoop maar dat ze nooit zo droomt als ik. Ze zeggen dat het wel iets frisser worden zal. Ze zeggen vaak hetzelfde en geregeld dat het goed is voor het gras. Ik weet nog steeds niet wie de jarige nou was. Of hoe het nou toch verder moet met mij. En de dag is kort en de dag is lang. S'avonds zijn er stemmen en een liedje op de gang. En ik doe precies wat de dokter zegt. Ik vind alles best en meneer Van Ouwenaar zet alle dingen recht. een liedje Wesp de appeltaart. Want deze opname die hoorde, die werd gemaakt 29 september 2007. Op het moment dat hij gast was in Met het oog op morgen. Spinvis dus. Ook hij is een van de vele eh, artiesten die zullen optreden tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Bijzonder optreden gaat dat worden vanavond van eh, Erik de Jong, alias Spinvis. Hij zal namelijk optreden in de Stevenskerk in Nijmegen. Spinvis dus. Zo dadelijk, Leeuw Jansen ook zeggen, Fons Jansen. Maar eerst even de muziek van Dr. Bernards en de Swing Orchestra. het is de gewoonte dat de ambtenaar van de burgerlijke stand... gekleed in toga, dus eh, na het officiële gedeelte van de huwelijkssluiting... nog een enkel woordje spreekt tot het bruidspaar. U heeft me echter uitdrukkelijk verzocht daarvoor niet te gebruiken... het speechje dat ik hier ambtshalve enkele malen per dag afsteek. U heeft mij iets anders gevraagd. U heeft mij gevraagd, geef nou eens een persoonlijk getuigenis... omtrent uw eigen huwelijk. Ja. <clears throat> Bruidspaar, wat zal ik u zeggen? Een paar weken terug, hè? Toen kwam een neefje in ene naar mij toe. En die vraagt, oom, hoe lang ben u getrouwd? Ik zeg, nou, een jaar of twintig. Hij zegt, en hoe lang moet u nog? <laughs> ja, maar dat knaapje wist niet hoezeer hij de spijker op de kop sloeg, hoor. mijn eigen huwelijk is nu zo ver. Kijk, wij weten nu tien minuten van tevoren... wat de ander gaat antwoorden op een vraag die nog ineens gesteld is. Ik geef u een voorbeeld. Kijk, als ik mijn bril afzet, dan vindt zij dat ik er niet leuk uitzie. Maar als ik mijn bril opzet, vind ik dat zij er niet leuk uitziet. Ja, maar bruidspaar, wat een onmogelijke situatie. Bij mij thuis is het dus een puinhoop. Maar ik moet wel voor mijn brood, om de puinhoop in stand te houden... Hè? hier 10 tot 12 huwelijken per dag staan sluiten. En iedere keer maar weer leidelijk toezien hoe de volgende man trouwt met zijn moeder... om zich dan te beklagen dat hij als kind behandeld wordt. Nou. Steeds, ja, maar toch steeds weer twee jonge mensen die al hun onvervulde jeugdwensen op elkaar loslaten. En dat, dat kan die partner dan weer niet waarmaken. Trouwens, wie vervult een ander voor 100 Dus binnen de kortste keren ja, zitten die jongelui met een, hoe noem je dat, met een, met een onvervuld hoekje. En wat gaan ze dan doen? Nou, eerst gaan ze proberen de ander, de partner, te veranderen. Dan moet die partner maar net zo worden als ik hoopte dat hij was voor ik hem kende. Ja, u zult misschien zeggen, ach het, maar dan kunnen ze een onvervulde hoekje toch laten invullen door een derde. Maar bruidspaar, pas op hoor, want nu komt wel het spook van de jaloezie om de hoek kijken hoor. Een man die er geen vijf jaar bij zijn Marietje heeft geslapen... die zal een andere man, die wel bij datzelfde Marietje slaapt... wel kunnen vermoorden. En u zegt, ja, logisch, logisch. Want ze hebben elkaar toch trouw beloofd. En wat is trouw, bruidspaar? In veel gevallen toch niet veel meer dan dit. Ik zal jou gedeeltelijk vervullen op één voorwaarde... dat je de rest oningevuld laat. Of, als jij geen genoeg neemt met mijn gebrekkige liefde... dan zal ik je dat laatste beetje warmte ook nog afpikken. Nou. Mijn broer die zegt, dat is toch geen trouw, dat is chantage. Mijn broer is jurist, die kan het weten, maar mijn broer werkt bij de rechtbank. Van de honderd huwelijken die ik hier met een lang gezicht heb staan sluiten... ontbindt hij er weer 35. Ja. Wij houden elkaar aardig aan het werk. Nee, maar bruidspaar, wat wil ik hiermee zeggen? Ik wil zeggen, met dit krakenmikkig instituut... bent u daarnet klakkeloos in zee gegaan. En ik zou u willen vragen, wat verbeeldt u zich eigenlijk wel? Nee, maar wat verbeeldt u dat, dat, dat uw schamele persoonlijkheid in staat zal zijn... uw partner een leven lang te boeien? En wat, wat heb u elkaar vandaag aangedaan, zeg? U hebt elkaar vandaag uw recht op privacy... wat er notabene is vastgelegd in het handvest van de Verenigde Naties... over de rechten van de mens. Hè. Uw recht op privacy hebt u elkaar voor het leven afgepikt. Als je even wacht, ben u strafbaar. Van nu af aan kunt u nu eens met uw tanden poetsen of er staat iemand naast. Bruidspaar, vragen we ons u eindelijk eens af... waarom is werkloosheid zo'n ramp? Is werken dan zo leuk? Nee! Maar thuis zitten is nog erger. Deze mensen, ze vallen van de ene dag op de andere terug op hun huwelijk. Daar is het huwelijk niet op rekend. Mag ik u tot slot verzoeken zich een ogenblikje om te draaien? Dank u. Dan ziet u hier in onze trouwzaal degenen die u zijn voorgegaan. En vragen we ons dan nu af, maakt het huwelijk de mensen blij? Brengt het ze tot ontplooiing? Of worden ze er veel eerder door verburgerlijkt en versleurd? Die twee die daar knus tegen elkaar aan zitten. U kunt er donder op zeggen dat ze niet getrouwd zijn. Althans niet met elkaar. Bruidspaar. Om de stemming er toch enigszins in te houden. Ten slotte dreigt het vandaag een feestdag te worden. zou ik u eigenlijk graag enkele anekdotes vertellen... uit mijn, uit mijn, eh, uit mijn verzameling deerniswekkende huwelijksgrappen. En, ja, ik moet u waarschuwen. Soms zijn deze grappen zodanig deerniswekkend... dat ik zelf moeite heb om mijn tranen te bedwingen. Zo was er een jongen en die zei tegen zijn meisje... lieve schat, als je niet met me wilt trouwen, dan zal ik sterven. Het meisje bleef weigeren. En verdomd Nee, maar laat die jongen inderdaad op 95-jarige leeftijd de pijp uitgaan. Zo was er een vrouw. Dat was een vrouw die vroeg aan de man... Jan, hou je nog van me? Tuurlijk, zei Jan. Zei Jan, zijn mijn ogen nog diepe vijvers? Tuurlijk, zei Jan. Zei Jan, zijn mijn lippen nog als twee rode roos? Tuurlijk, zei Jan. Jan, is mijn lijf nog een tempel van hartstocht? Tuurlijk, zei Jan. Zeg, gut Jan, wat zeg je toch een lieve dingen? maar... Maar Jan, zul je ook nog van me houden als ik oud en rimpelig ben? Nou, zie Jan, dat doe ik toch al jaren. Zo was er een man en die vroeg aan zijn vrouw... lieve schat, waarom praten wij toch nooit meer samen? Zegt die vrouw, wat een onzin. Ik wil er geen woord meer over horen. Zo vroegen ze aan een voorbijganger... meneer, wat betekent nou voor u het huwelijk? Hij zegt, huwelijk? Voor mij? Hij zegt, nou gewoon. Dat ik dus de helft van mijn eten weggeef... om de andere helft gekookt te krijgen. Nee. Er was een man en die zei op zekere dag tegen zijn vrouw... lieve schattenbout, het heeft lang geduurd, ik heb lang moeten sparen. En ik kan je zeggen, nu is het zover. Eindelijk heb ik nou geld genoeg om van je te kunnen scheiden. vrouw gelijk in tranen. Man zegt, huil nou niet, ik vind wel iemand anders. nee, maar er, wa er waren acht kinderen. Zult u zeggen, dat kun je niet maken, maar dat konden zij wel. dus op een zeker moment zegt de rechter... laat ons nu overgaan tot de bespreking van het financiële aspect van deze zaak. Toen zegt die man, daar wil ik niet van horen, het was in de vrije tijd... ik hoef er geen cent voor te hebben. Zo was er een man en die vroegen zijn vrouw, wat vind je nou leuker, seks of kerstmis? Nou, die vrouw, kerstmis. Zei die man, waarom kerstmis? Die zegt, dat is vaker. Er was, was, het, was maar er was een vrouw en die vroeg aan een man... waarom ben je destijds niet getrouwd met een vrouw met dezelfde hobby als jij? Die man, ja, maar wat moet ik met een vrouw die achter de wijven aan zit? <laughs> er was een vrouw en vroeg aan een man... en joh, heb me nog een beetje gemist toen ik weg was? Zei die man, Gut, was je dan weg? was, was een weduwe. En die vroeg een weduwe ten huwelijk. Maar de weduwe zei, dat kan helemaal niet. Want ik heb mijn man op zijn sterfbed beloofd niet meer te zullen hertrouwen. Get, zei die weduwe, nou, hoe kunnen zoiets beloven? Nou, zei die weduwe, maar anders was hij niet dood gegaan. Er was een vrouw en die trouwde op oudere leeftijd... met de eigenaar van een wegrestaurant aan de Ventweg. Maar ze kregen ruzie. Ventweg, wegrestaurant! er was een vrouw een vrouw en die vroeg aan een man... weet je wat ik in jou niet kan uitstaan, jongetje? Dat jij je de godganse dag loopt te excuseren. Het is hier aan de lopende band. Pardon en sorry. En ik word er doodziek van. Zegt die man, doe ik dat? Ja, zei die vrouw. Zegt die man, oh, neem me niet kwalijk. <laughs> Bruidspaar wou ook tot slot wou ik graag dit nog zeggen. Kijk, dat huwelijk, hè, dat is natuurlijk ook een onmogelijk instituut. Er is eigenlijk maar één ding erger. En dat is alleen zijn. Dank u. je hoorde was I Ain't Gonna Marry van een paar jaar geleden. En die werd gaan door een conferentie die werd uitgevoerd tussen 1980 en 1982. Het programma Zullen we handhaven. Het was een programma van de cabaretier Fons Jansen... die in 1991 op 65-jarige leeftijd overleed. En dat werd voorafgegaan door het Nederlandse gezelschap Dr. Bernard and his Swing Orchestra. En zij speelden Minnie Moetjes Wedding Day. Dit is de Nacht ging het anders bij de vader op Radio 1. Dit wordt muziek uit het eind van de jaren 50. The Crickets. Please don't tell, no, no, no. Don't say what I told you so. just had a rumor from a friend. I don't say that it's true. I'll just leave that up to you. If you don't train. I'm not excited, but should I be? Is this the fate that? de titel ervan. En ze komen naar Nederland toe. Het zal nog wel eventjes duren. Want 19 november, dat is de datum dat ze gecontracteerd zijn... voor een optreden in de Heineken Music Hall. En daags daarna zullen ze ook in Antwerpen optreden. Of liever zegt in Brussel. Dat is eentje verder. Het <laughs> uh, eh, Cirque Royal. Vampire Weekend dus. tot nieuws. Dit gezelschap uit Sint-Niklaas. Eh, daar komen ze oorspronkelijk vandaan. We staan al de nodige aantal jaren. Hoeveel van ik, daar heb ik het over. Eden. En dat is van vorig jaar.